Tientallen woningen rond het gebouw zijn ontruimd, net als de naastgelegen bibliotheek, die bespaard is gebleven. Vier tot zes kubuswoningen naast het theater moeten als verloren worden beschouwd door rook- en waterschade. Bewoners van de Helmondse binnenstad moesten ramen en deuren dicht houden in verband met de rook. Uit metingen blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Theater Het Speelhuis is een rijksmonument van architect Piet Blom. De oorspronkelijke bouwtekeningen zijn nog in het bezit van zijn zoon. Die kunnen volgens burgemeester Jacobs worden gebruikt voor een eventuele herbouw. De actie van Somalische asielzoekers in Ter Apel is voorbij. De 45 Somaliërs hadden op tweede kerstdag een tentenkamp opgezet bij het asielzoekerscentrum om te protesteren tegen hun uitzetting. Ze zeggen dat het te onveilig is in hun land. De 45 asielzoekers gaan nu alsnog akkoord met een aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om een nieuwe asielprocedure te beginnen. Dat aanbod hadden ze in eerste instantie afgewezen, omdat het volgens hen een schijnoplossing is. Intussen is het tentenkamp afgebroken en zijn de asielzoekers naar het asielzoekerscentrum gegaan waar ze de nacht doorbrengen. De laatste groentaleider van Argentinië, oud-generaal Bignone, is opnieuw veroordeeld voor schending van de mensenrechten. Hij had al in twee andere processen levenslang gekregen en daar komt in deze derde uitspraak nog eens 15 jaar cel bij. De Argentijnse rechtbank acht Bignone schuldig aan marteling van politieke gevangenen halverwege de jaren 70 in een geheime gevangenis in een ziekenhuis in Buenos Aires. Tijdens de militaire dictatuur in Argentinië werden volgens officiële cijfers 13.000 mensen vermoord. Mensenrechtenorganisaties houden het op 30.000. Het weer onstuimig met vooral in de kustprovincies zware tot zeer zware windstoten. Morgen nemen de buien af en kan zelfs even de zon doorbreken.